Kanalen die herhaaldelijk de fout ingaan... kunnen uit het partnerprogramma van YouTube worden gehaald... waardoor ze hun inkomsten verliezen. Kanalen kunnen ook worden geschorst of verwijderd... als ze intimiderend materiaal blijven verspreiden. De Nederlandse atleet en een vriend van hem... die van de zomer met drugs werden betrapt op muziekfestival Siget in Budapest... blijven voorlopig vastzitten. De Hongaarse rechtbank heeft het voorarrest van Rolf B. en Gertjan N. verlengd tot 9 februari. In hun tent op het festivalterrein werden onder meer ecstasy-pillen... andere verdovende middelen en marihuana gevonden. Ze liepen tegen de lamp nadat beveiligers hadden gezien... dat andere bezoekers de tent in en uitliepen. B gold in de atletiekwereld als een talentvolle sprinter. In juli stond hij in de finale van de 100 meter op de NK Atletiek. Een chef van de Russische staatsomroep heeft toegegeven dat een satellietfoto... waarop te zien zou zijn dat een Oekraïns gevechtsvliegtuig de vlucht MH17 neerhaalt, nep is. De man erkende dat in een interview met het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker. Hij spreekt van een menselijke fout. De Russische staatsomroep kwam in november 2014 met de foto... en dacht daarmee te weerleggen dat de MH17 uit de lucht was geschoten met een raket. Daar kwam de zender al direct op enorme kritiek te staan. Experts zeiden meteen al dat de foto overduidelijk trucage was. Achter de muur van een Italiaans museum is vrijwel zeker een schilderij gevonden... dat in 1997 uit een ander museum is verdwenen. Het schilderij, portret van een dame van Gustav Klimt, zou zo'n 60 miljoen euro waard zijn. Het schilderij dat nu gevonden is in de noordelijke stad Piacenza... werd in 1997 vermoedelijk gestolen door dieven... die het met een vishengel naar buiten hadden getakeld. Het weer. Vanuit het west-zuidwesten neemt de bewolking toe. Laat op de avond en vannacht vallen verspreid buien. De temperatuur daalt naar een graad of 3. Morgen trekken de buien weg en dan is het overdag droog. Het wordt een graad of 7. In de avond wel weer buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat ruim 100 kilometer file in de regio. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Dorp 14 kilometer. Vertraging is daar 20 minuten. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Knopend Raasdorp en de aansluiting met de A10 6 kilometer en een kwartier vertraging.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 my chest, got me hurt in my brain said Been avoiding the pain The pain Maybe I should go catch my breath I've been trying to explain Explain to be Dance Radio. allemaal fijne dagen en...